Lewin met het NOS Journaal. Italië dreigt een Europese top over De Italiaanse premier vindt dat er op de ingelaste mini-top geen aandacht is voor het herverdelen van migranten die nu al in Italië zijn. De minister van Binnenlandse Zaken zei dat de premier wegblijft als er geen ruimte is voor onderhandeling. De Europese Commissie had deze mini-top juist georganiseerd om de ergste kou uit de lucht te halen voor de echte EU-top van volgende week. Twee motorrijders zijn afgelopen avond om het leven gekomen nadat ze frontaal op elkaar waren gebotst. Het ongeluk gebeurde op een N-weg bij Oltgensplaat in Zuid-Holland. De slachtoffers zijn een man van 20 uit Oud-Beierland en een man van 32 uit Oltgensplaat. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. President Trump maakt een einde aan het scheiden van kinderen en hun ouders die illegaal de grens met Mexico oversteken. Hij heeft een presidentieel decreet getekend waarmee ouders en kinderen vanaf nu samen vastgezet moeten worden. Beelden van huilende kinderen en kinderen in kooien gingen de wereld over en zorgden overal voor verontwaardiging. Ruim 83% van de Nederlanders is tevreden met hun sociale leven. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral het persoonlijke contact blijkt belangrijk te zijn. Van de mensen die geen sociale media gebruiken en ook weinig bellen... maar wel vaak mensen zien, is nog steeds meer dan 80% tevreden. Vannacht kans op wat regen. De minima liggen rond de 15 graden. Morgen overdag met 14 tot 18 graden niet veel warmer. In de ochtend vallen nog wat buien. In de middag klaart het wat op. Alleen in het noorden de hele dag kans op een bui.